Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een schietincident in Tilburg is een man van 29 gewond geraakt. Het gebeurde kort na middernacht op een druk terras in de stad. Een man van 22 opende daar het vuur. Hij is opgepakt. Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte. Die vluchtte te voet en verloor onderweg zijn vuurwapen. De gewonde Tilburger ligt in het ziekenhuis. Een Duitse docent die vrijdag werd neergestoken is overleden. Een man van 34 heeft vrijdag meerdere mensen neergestoken op een hogeschool in de Duitse stad Ham. Drie studenten van 22 raakten gewond. De docent werd met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht, maar daar is ze gisteren overleden. De verdachte is een bekende van de politie en is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Minister voor Stikstof Van der Wal blijft achter de plannen staan... die de stikstofuitstoot naar beneden moeten brengen. Gisteren vond een meerderheid van de VVD-leden dat de plannen anders moeten. Bij WNL op zondag reageerden ze daar vanmorgen op. Die doelen zijn klip en klaar. Ik heb een duidelijke opdracht. We moeten de helft minder stikstof uitstoten in 2030. Maar op de hoe, hoe gaan we daar komen? Hoe gaan we dat met elkaar doen? Ja, daar is ruimte. En, en ik sta altijd open voor goede ideeën. Vrijdagavond stonden er boze boeren voor het huis van de minister. De stikstofplannen zouden betekenen dat veel boeren moeten stoppen. Rond deze tijd start Max Verstappen met de Grand Prix van Azerbeidzjan. De top 4, dat is Charles Leclerc, Sergio Perez en Carlos Sainz en Verstappen dus. Die gaan het spannend maken. En de rest doet eigenlijk niet mee voor de overwinning, zegt commentator Louis Dekker. En die top 4 die zit zo gruwelijk dicht bij elkaar. De rest doet er niet toe, eh, inclusief Mercedes en Hamilton en, eh, en Russell. Eh, het gaat alleen maar om Red Bull en Ferrari. Maar die vier zijn zo enorm aan elkaar gewaagd. En Perez is zo in vorm eh, dat ik denk dat Leclerc hard zal moeten werken voor zijn eh, overwinning... waar hij inmiddels al twee maanden op wacht. Verstappen heeft na zeven races de leiding in de WK-stand. Maar de verschillen zijn klein. Leclerc kan vandaag het gat dichten. Hij start op pole position en Verstappen op plek 3. Het weer, een mooie dag met flink wat zon.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 Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death, I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk. liking this American boy, American boy to go someday. Take me to New York, I'd love to see. walk Who killing them in the UK?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 Ey. Si te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Ey. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte mami, no es Y si no tienes dónde dormir, en mi cuarto te Y si te llama, dígalo que llame otra vez. Si vuelve y llama, no sigas todo batería este con yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Ey, a las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. la blow. John el Diver, yo Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa. Allá va con dice prendelo.